Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van drogisterijketen DA is failliet. Vorige week vroeg het bedrijf al uitstel van betaling aan... voor het hoofdkantoor en zeven drogisterijen. Daar werken in totaal ruim 200 mensen. De keten telt daarnaast 266 winkels van franchise-nemers. Die zijn zelfstandig en worden niet direct geraakt... door het faillissement van het moederbedrijf. Wel kunnen ze problemen krijgen met de levering van goederen. De 16-jarige Dasha Graafsma was niet onder invloed van drugs... toen ze eind november in Hilversum werd doodgereden door een trein. Dat blijkt uit onderzoek van het NFI. Eerder bleek uit een onderzoek dat er sporen van GHB in haar bloed zaten. Maar volgens het NFI komt dat niet door drugsgebruik. GHB is ook een lichaams-eigen stof. Ook andere drugs zijn niet aangetroffen, wel alcohol. Volgens de politie heeft het meisje uit Hollandse Rading... s'nachts op het spoor zelfmoord gepleegd. Haar vader geloofde dat niet en zei dat ze door iemand moest zijn gedrogeerd. Bij de luchtaanvallen op IS zijn de afgelopen maand zeker tien leiders van de terreurorganisatie gedood. Onder hen zijn ook mensen die betrokken waren bij de aanslagen in Parijs, zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Zo werd op 24 december een Fransman gedood die nauwe banden had met het brein achter de aanslagen in Parijs. Een internationale coalitie onder leiding van de VS voert sinds augustus 2014 aanvallen uit op doelen van IS. Ook Nederland doet eraan mee, maar alleen in Irak en niet in Syrië. Kjeld Nuis heeft op de NK-afstanden in Tialf de 1000 meter gewonnen. Hij bleef Kai voorbij en Stefan Groothuis net voor. Bij de vrouwen was het goud op de 1000 meter voor Jorien Termors. De 10 kilometer bij de mannen werd gewonnen door Sven Kramer. regerend wereldkampioen Jorrit Bergsma eindigde pas als vierde... en werd ook nog gedisqualificeerd. Hij mist daardoor het WK. Het weer, het is droog, minima vannacht tussen de 3 en 7 graden. Ook morgen is het droog, met vooral in het oosten geregeld zon. Het wordt 9 of 10 graden. Morgenavond gaat het vanuit het westen regenen. Op Oudejaarsdag trekt de regen weg en dan is het vanaf de middag vrijwel overal droog.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 9. you can feel it. everything is Mrs. Kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin had smashed his soul.